Volgens de Orca-coalitie is de kans groot dat Morgan weer in de groep wordt opgenomen. Het Dovenarium stelt dat het dier kansloos is in het wild en mag Morgan nu naar een dierenpark op Tenerife brengen. Wanneer dat gebeurt is nog niet bekend. Morgan werd in juni 2010 ernstig verzwakt gevonden in de Waddenzee. Technisch directeur Eenhoorn van de Nederlandse Honkbalbond is diep geschokt door de dood van Greg Halman. De 24-jarige Nederlandse tophonkballer werd vannacht in Rotterdam doodgestoken. Zijn 22-jarige broer wordt verhoord. Eenhoorn heeft Greg Halman enige jaren begeleid. Halman speelde in de hoogste Amerikaanse profcompetitie, maar deed niet mee met het Nederlandse team dat eerder dit jaar wereldkampioen werd in Panama. Het Openbaar Ministerie hoeft pedofiele vereniging Martijn niet te vervolgen. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald. Een letselschadespecialist had daarom gevraagd nadat het OM dit voorjaar had laten weten geen mogelijkheid te zien om Martijn te vervolgen. Toch bekijkt het OM de zaak opnieuw omdat de voorzitter van de pedoclub vorige maand werd veroordeeld tot, tot drie jaar cel. De Spaanse premier Zapatero blijft voorlopig aan als partijleider van de socialisten. Gisteren leed de partij een historische nederlaag bij de parlementsverkiezingen. De conservatieven kregen de absolute meerderheid in het Spaanse parlement. Zapatero heeft aangekondigd dat er in februari een partijcongres wordt gehouden en waarschijnlijk stapt hij dan op als partijleider. Het weer, hardnekkige mist, alleen langs de oostgrens en in Limburg geregeld zon. En de temperatuur loopt uiteen van 2 tot 10 graden. Vanavond breidt de mist zich uit en morgen begint de dag opnieuw grijs. Dit was het NOS.